Goed nieuws dus, al maken de onderzoekers zich wel zorgen over jonge asielzoekers. Want de bewoners van opvangplekken die worden verdacht van een misdrijf zijn vaak minderjarig. Alleenstaande minderjarigen hebben nodig wat alle kinderen van die leeftijd nodig hebben. Aandacht, ze moeten naar school, ze moeten iets te doen hebben, ze moeten een uitdaging hebben. En eh, in een overvolle asielopvang is het de vraag of er altijd genoeg oog en aandacht is voor deze jongeren. Volgens haar is dat vaak niet zo. Vooral omdat steeds meer asielzoekers worden opgevangen in tijdelijke locaties. Er is veel minder voor ze geregeld dan op vaste opvangplekken. De trein in Noord-Holland, waarin gisteren een explosie was, is naar een onderhoudslocatie gebracht. Daar moet worden onderzocht hoe die ontploffing kon gebeuren. Iemand liep daarbij een hoofdwond op, drie anderen werden onwel. Een internationale trein van Brussel naar Amsterdam is vanochtend vlak voor de Nederlandse grens stilgevallen. Een reiziger klaagt dat de airco's zijn uitgevallen en ook de wc's aan boord zijn niet meer bruikbaar. Het Belgische spoorbedrijf heeft een deur opengezet voor frisse lucht en deelt water uit. Er is steeds meer kritiek op het WK voor voetbalclubs. Van tevoren werd er al gezegd dat het extra toernooi in Amerika ervoor zou zorgen... dat spelers te weinig tijd hebben om goed uit te rusten na een lang seizoen. Toptrainer Pep Guardiola van Manchester City is er ook al niet te blij mee. I will have to have two months for the next season. I tell you right now yes. I will have to have refresh for next season. Yes, but it's what it is. And we deserve what we have done in the past to be uh, here. Once we are here, let's do our best as possible. Ja, hij is nog best diplomatiek en zegt dat hij zijn spelers het liefst twee maanden vakantie zou geven... maar dat ze nu maar het beste van maken. De Franse spelersvakbond is een stuk duidelijker. Die zijn bang voor een bloedbad aan blessures en vinden dat het moet stoppen. Het weer, ja, veel zon, flink warm, rond de 26 graden in het noorden. In Limburg kan het wel 33 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij, maar het is nog wel druk bij Amsterdam. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid. Zo staat het vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 10 minuten oponthoud. Rijd je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... dan sta je voor de aansluiting met de A10 20 minuten te wachten. En verder nog een file op de N232 Haarlem richting Amstelveen.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 Doe smiddags geen zware inspanningen en drink genoeg, is het advies. Asielzoekers en statushouders worden minder vaak verdacht van criminele feiten dan voorheen. Dat meldt het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Intussen nam het aantal mensen dat werd opgevangen op een co locatie wel toe, met een kwart. De boete voor zwartrijders in het openbaar vervoer gaat omhoog. Op 1 oktober gaat die van 50 naar 70 euro. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat de boete voor zwartrijden wordt verhoogd. Het weer zonnig en 26 tot 33 graden.